Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het overleg van de Europese leiders in Brussel over de topfuncties in de EU is hervat. Het was ongeveer een uur geleden opnieuw geschorst, vanmorgen ook al een keer. Intussen is een nieuwe naam opgedoken voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie, die van de Duitse minister van Defensie von der Leyen. Frankrijk en Duitsland zouden het over haar eens zijn. Frans Timmermans, die ook in de race is voor die functie, zou alleen worden genoemd als vicevoorzitter. De man die ervan wordt verdacht dat hij de Duitse politicus Walter Lübke heeft vermoord... heeft zijn bekentenis ingetrokken. Duitse media melden dat de verdachte voor de rechter zijn verklaring niet wilde herhalen. Eerder had Stefan E. gezegd dat hij Walter Lübke heeft gedood... omdat de christendemocraat een voorstander was van een ruimhartige behandeling van vluchtelingen. Stefan E. staat bekend als neonazi. De politie vond bij huiszoekingen een wapenarsenaal dat van hem zou zijn. Murat Memis van de SP, die in Turkije voor de rechter moet komen... wordt niet langer verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie. De Turkse aanklager zegt dat er een fout is gemaakt. Hij wordt nog wel verdacht van het maken van propaganda voor de PKK. Die wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Murat Memes is voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven. Hij mocht de afgelopen twee maanden Turkije niet uit. De rechtszaak in de Turkse stad Antalya is vanmiddag. En in de kantoren van Facebook in Californië in Amerika... zijn geen sporen van het zenuwgas sarin aangetroffen. Vier kantoren werden gisteravond uit voorzorg ontruimd... toen een verdacht pakketje werd gevonden. Het bleek dus loos alarm. Met de twee personeelsleden die in aanraking waren gekomen met het pakketje... is ook niets aan de hand. Het weer, zon en stapelwolken, bijna overal droog. Het is 18 tot 22 graden en morgen verandert er weinig.